Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Want neergestoken. Het slachtoffer is waarschijnlijk een leerling van de school. Volgens ooggetuigen is het een jongen van 15 en is hij door een klasgenoot gestoken in zijn hals. Volgens hem was er veel bloed te zien. Het gebeurde rond half twee op het schoolplein van het Corbulo College in Voorburg, een VMBO-school voor techniek en economie. De verdachte is gevlucht. PVV-leider Wilders wil dat de PvdA-kopstukken Samsom en Spekman alsnog worden vervolgd voor hun uitspraken over Marokkanen. Hij overweegt daarvoor naar het gerechtshof te stappen. Wilders zelf werd gisteren als verdachte aangemerkt vanwege zijn uitlatingen over Marokkanen na de gemeenteraadsverkiezingen. ToM besloot verder Samsom en Spekman niet te vervolgen. Zij deden ook harde uitspraken over Marokkanen, maar die waren volgens het OM niet strafbaar. Wilders vindt zijn eigen uitspraken vergelijkbaar met die van de PvdA'ers. Volgens Wilders lijkt er sprake van politieke justitie. Chemiepak uit Moerdijk heeft alle schadeclaims afgekocht. Naar aanleiding van de grote brand in 2011 heeft het bedrijf een schikking getroffen voor 4,2 miljoen euro. Daardoor kunnen overheden verder geen schadeclaims indienen. De totale schade van de brand wordt geschat op 71 miljoen euro. Chemiepak ging na de brand failliet. Voor het eerst zijn in Afrika mensen ingeënt tegen ebola. Drie medewerkers van de gezondheidsdiensten in Mali kregen het vaccin toegediend. Het is een experimenteel vaccin dat tot nu toe alleen buiten Afrika is getest. De werkzaamheid van het vaccin is aangetoond, nu wordt de veiligheid getest. Is ook die bewezen, dan moet de juiste dosering nog worden vastgesteld. De eerste resultaten worden eind november verwacht. Het duurt daarna nog maanden voor het vaccin beschikbaar is. Het weer droog en geregeld zon. voor 17 of 18 graden. In het weekend af en toe zon, een bui en een graad of 17. Dit was het NOS. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen knoop het Nes en 1brugge 3 kilometer file. Tot zover de verkeersinformatie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 Deze week hebben we 17 stijgers, 7 zittenblijvers, 14 dalers en anderhalf nieuwe binnenkomen. Ik denk anderhalf, ja eigenlijk twee. Eentje hebben we al eerder ingestaan. Nou, de snelste stijger is eh, in handen van een nieuwe binnenkomer. Schrik niet. Ga ik straks verklappen. En we hebben twee snelste dalers, maar liefst met 10 plaatsen. Mr. Props en Calvin Harris. Helaas is eh, Mark Foster samen met Sido met hun nummer Au revoir en One Republic met het nummer Love Runs Out. Uit de lijsten van deze week verdwenen. Ik heb de lijsten van eh, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus en ga zo maar door. Polen, Malta, Luxemburg, allemaal weer. Ja, na uitgespit voor je. Zodat we weer de mooiste top 40 gaan horen. De top 40 van Europa, van dit continent. We gaan kijken naar de andere top 40's. Kijken wat er dit weekend te doen is. En natuurlijk veel muziek met de artiesten in de top 40. En we beginnen met nummer 40. Die is in handen van Sam Smith. I'm not the only one. Vorige week nog op 38. Twee weken in de lijst nu. You and me, we made a vow. For better let me down. But the proof's in the way it hurts. For months on end, I've had my doubts, denying every tear. I wish this would be over now, but I know that I still need you here vinden we hem. Sam Smith. I'm not the only one. The Euro Breakdown. En dan gaan we kijken naar de nieuwe binnenkomer van deze week. Die vinden we op nummer 39. Dat is een nummer van Martin Tungevaag met Wicked Wonderland. Hij heeft al eerder ingestaan. Kijk, naar twee weken geleden om precies te zijn stond hij op nummer 33. Toen is hij helaas uit de lijst verdwenen. Maar hij is nu weer terug met hun nummer Wicked Wonderland. just wanna thrive. I don't vandaag met Wicked Wonderland. vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. En dan gaan we kijken naar met nummer... Maurice Mulder. En op nummer 38 vinden we Sigma Changing. En dat doen ze niet alleen, Sigma. Nee hoor, dat doen ze samen met Palomo Faith. something new. Broken picture frame, I've been frozen in, trying to find a better view. This ain't me, this ain't cool, this ain't. live my life through you. This ain't real, this ain't true, this ain't what. 38 vinden we een plaats plaatsje gestegen vergeleken met vorige week. Sigma featuring Paloma Faith. Met hun nummer Changing. En dan ben ik toch benieuwd hoe onze zuidenburen hun genoteerd hadden. Nou, dat ga ik je vertellen. Bij hun staat hij op nummer 6. Maar ja, zoals ik net al zei, ik heb diverse landen. Eigenlijk heel veel landen. Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Luxemburg, Spanje, Slowakije, Roemenië, Portugal, Zweden, Tsjechië en ga zo maar door. Dus kijken naar de top 3 van België. Er staat op nummer 3 de Home van Doodhan. Staat eh, niet in de Eurobreakdown. Welke ook niet in de Eurobreakdown staat is nummer 2 van België. Wait Till Tomorrow. Yves V, Reggie en Mitch Crown. En dan staat er wel in in de eh, Euro Breakdown op nummer 1 in de top 20 van België. Take Me to Church van Hozier. Voorbij staat hij de tweede week in de Euro Breakdown. Ik ga nog niet verklappen welk nummer. Vorige week stond hij op nummer 36. Kijken op nummer 37 zijn we toegekomen. Daar staat Kiesja met Hideaway. Hoogste notering ooit op nummer 10 en vorige week nog op nummer 30. Calvin Harris met Summer staat op nummer 36. Calvin Harris met Summer is de een van de twee snelste dalers van deze week met maar liefst 10 plaatsen. En op nummer 35 vinden we deze. Oh, ik wil een goede schuif naar beneden halen. En deze kennen we van Pitbull samen met John Ryan. <laughs>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 this way. I was born.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 A Fireball. The Euro Breakdown. The Euro Breakdown. Vorige week nog op nummer 37. Deze week 31. Maroon 5. En hun nummers Animals. De Euro Breakdown. En dan gaan we kijken welke 40, eh, welke 40 nummers zijn. Welke 10 nummers we nu hebben gehad. Ga ik je verklappen. Op 40 stond Sam Smith met I'm Not The Only One. Op nummer 39 Martin Trungevaag met Wicked Wonderland. Op 38 Sigma samen met Paloma Faith met Changing. 37 was voor Keisha Hideaway. 36 voor Calvin Harris met Summer. 35 Pitbull samen met John Ryan met Fireball. Op nummer 34 Mr. Props. Zijn nummer van Waves. Op nummer 33 Milk Chance, Stolen Dance. En 32, die is blijven zitten deze week. Stond vorige week dus ook op 32. En hoogste notering ooit, nummer 30. Dat is het nummer van Tavlo met Stay High, oftewel Habits. En je hoort hem zojuist, Maroon 5 met Animals. Het is half vier. Nou, de enige echte top 40 is natuurlijk de Euro Breakdown. Maar we bedoelen hiermee de Nederlandse top 40. Die altijd op eh, de landelijke radiostations te horen is. Kijk even in de vogelvlucht doorheen. Want op nummer 40 vinden we daar Wiggle van Jason Derulo samen met Snoop Dogg. Gaan we naar nummer 30, Changing. Sigma samen met Paloma Faith. Down van Ed Sheeran staat op 29 daar. Op nummer 27, Hammer met Calvin Harris. En dan gaan we even kijken naar de top 10. Enrique Iglesias samen met Jean Paul. En een hoop anderen met hun nummer Lando. Op nummer 9 vinden we Shower van Becky G. Sam Smith met Stay With Me op nummer 8. Op nummer 7 Magic met hun nummer Rude. En mijn grote vriendin Ariana Grande met Break Free vinden we op 6. Megan Trainer All About That Bass op nummer 5. The Script Superheroes op nummer 4. Prayer in C met eh, Prayer in C van Lilywood en de Prick op nummer 3. Je hoorde bij mij Fireball met Pitbull van Pitbull op nummer 2. En Blame van Calvin Harris staat op nummer 1 in de Nederlandse top 40. Maar we zijn natuurlijk benieuwd wat in de Euro Breakdown op nummer 30 staat. Dus dit nummer. Hosier. Take me to the church. If the heavens ever did speak. She's the last true mouthpiece. Every Sunday's getting more bleak. fresh poison each week. We were born sick.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 vinden we hem. Take Me To Church. Nummer 29 slaan we over. Dat is Jason Derulo samen met Snoop Dogg met hun nummer Wiggle. En we gaan door naar nummer 28 met Sue Faded. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Maurice Mulder. drive home to you, baby. I'm faded. All I wanna do is take you downtown, baby.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 pa do Oh, do you? Ooh, ooh, I do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 treasure chest, golden grand piano, my beautiful Castillo, you. Op nummer 27 George Ezra met Budapest. Ooh, for you, you, leave it The Euro Breakdown. Gaan we door naar nummer 25. Want we slaan er een over. Hm? Ja, we slaan er één over, echt waar. Ariana Grande samen met Iggy Azalea met Problem, die slaan we over. Deze week op nummer 26, vorige week op nummer 17. En dit is The Evener. Fade Out Lines, tweede week in de Euro Breakdown. Vorige week nog op 33, maar nu dus op nummer 25.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 party Benjamin de precafé café volume 15. Zit die even naar fade outlines. lines. Op nummer 25 in de Euro Breakdown. We gaan even terugkijken wat we de laatste tijd hebben gedraaid. De eerste 10 nummers die heb je al gehoord van van 40 naar 30. 30 tot 25 vinden we op 30 Hosier, Take Me To Church. Op nummer 29 vinden we Jason Derulo samen met Snoop Dogg. Hoogste plek die die hebt gehaald is nummer 4, maar ze staan nu op 29 en vorige week op 31. Chinese gewichtseenheid Tsu. Nee, natuurlijk de, eh, de, de band Op 28 met hun nummer Faded. Op 27 vinden we George Ezra met Budapest. Ariana Grande die er maar liefst drie keer in staat in de complete lijst. Met haar nummer Problem op nummer 26. En die Evener met Fade Out Lines op nummer 25. Misschien is het wel grappig om te kijken naar eh, de Chinese top 20. De Chinese, Helemaal aan de andere kant van de wereld. Dan vinden we Linkin Park op nummer 20 met New Divide. Chen Whiting Today Finally No Wrong op nummer 19. Boom Boom Pow van de Black Eyed Peas op zijn 18. Boom Boom Pow. Ze lopen een beetje achter, want op nummer 17 hebben we Lady Gaga met Pokerface. 16 James School. Princess. Katy Perry Waking Up in Vegas op 15. Mariah Carey staat er zelfs in met Obsessed op nummer 14. Kijken naar de top 10 vinden we Jam All About You. Op nummer 9 Ivana Wong, Big Bang. Juno 3000, Joshua. Het zijn allemaal nummers die ik... Uh... Eh, Ciao Pak Ho, Loving You op nummer 7. Rubber Band met Chang op nummer 6. David Cuerda, When Love Takes Over, samen met Kelly Rowland op nummer 5. Karin Jung, Carrie NG, ik weet niet hoe je dat uitspreekt op zijn Chinees. Op nummer 4. Schrik niet wat straks op nummer 1 staat hoor daar. Maar op nummer 3 Shakira met She wool Op nummer 2 Empire of the Sun met nummer We Are The People. En op nummer 1 daar, jawel, echt waar. Party in the USA van Miley Cyrus. Nou, wij gaan snel door met nummer 24. Nieuwe binnenkomer tevens ook de snelste stijger van deze week. En dat is de band One Direction met Still My Girl. We're 16. We want the same things, we dream the same dreams, alright. Alright. I got it all, she is the one. Her mom calls me love, but dad calls me son, alright. machine's alright.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 Op nummer 22 Marlon Rudet. When the beat drops out. Zeiden we dat toch mooi synchroon, hè? De Euro Breakdown. Marlon Rudet die komt uit Londen in 1983. In 2012 eh, bereikte hij eh, voor het eerst in de Nederlandse top 40... met het nummer uh, New Age. Ik ken hem niet, maar oké. Duitsland, eh, Oostenrijk en Zwitserland werd het een nummer 1 hit in 2011 al. In 2012 kwam pas de Nederlandse top 40 in. Hij heeft drie mooie singles gemaakt. 2011 dan New Age. In 2012 Anti-Hero, Anti-Hero, Brave New World. En dit jaar When the Beat Drops Out. We hebben dus 23 overgeslagen. Charlie met Boomclap. Vorige week op 22 één plaatsje gezakt. Eén plaatsje gestegen was deze Marlon Rudet When the Beat Drops Out. En ze hij is blijven zitten. Het volgende nummer, dat is de script Superheroes. Maar voordat we dat naar gaan luisteren, gaan we even kijken naar de top 10 van Zweden. Die is altijd wel leuk, vind ik. Shake It Up van Taylor Swift op nummer 10. Heroes van Alesso en Tavlo op nummer 9. Milky Chance met de nummer Stolen Dance op 8. Magic, Root op 7. John Legend, All of Me op 6. Prayer in Sea met Lily, van Lilywood op nummer 5 daar. Sia Chandelier op nummer 4. Ook zo'n heerlijk nummer. Megan Trainer, All About That Bass op nummer 3. Aaron Chupa, I'm an Albatrajos. Van Albatross op nummer 2. En Calvin Harris samen met John Newman op nummer 1 met hun nummer Blame. We zijn bijna aangekomen aan het einde van het eerste uur van de Euro Breakdown. Volgende uur hoor je de top 20, de laatste nummers, weet je welke op nummer 1 staat. Maar nu gaan we eens luisteren naar The Script. Met hun nummer Superheroes. En dan 20, 19, etc. Gaan we door. Ook de weekendagenda. Krijg nog een beetje file nieuws van me.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 什么？